Marjon Koekoek met het NOS Journaal. In Frankrijk is een Nederlander aangehouden voor de aanslag op een Deleuze supermarkt in België, waarbij een vrouw zuur in het gezicht kreeg gegooid. Twee weken geleden werd een schoonmaakster aangevallen in een filiaal in Antwerpen. Ze raakte zwaar gewond en is net uit het kunstmatig coma. Na de aanval werd bekend dat er in december dreigmails waren verstuurd naar de supermarktketen. In die mails werd gedreigd met zuuraanvallen op klanten van Deleuze. Of de Nederlander ook iets te maken heeft met de dreigmails is nog niet duidelijk. Premier Rutte verwacht dat minister Opstelte dinsdag de Tweede Kamer kan overtuigen in de kwestie rondom het zoekgeraakte bankafschrift in de zogenaamde Teven-deal. In het gesprek met de minister-president zegt Rutte dat de minister van Veiligheid en Justitie een goed verhaal heeft. De Kamer eist opheldering over de exacte financiële afspraak tussen crimineel Kees H. en de toenmalige officier van Justitie Teven, nu staatssecretaris van Justitie. Minister Opstelte kan geen bankafschriften meer van deze deal vinden en heeft tegen de Kamer gezegd dat het om een bedrag van zo'n 1,25 20 miljoen gulden ging. Volgens Nieuwsuur was dat 4,7 miljoen. Bij de botsing in Tilburg tussen een passagierstrein en een goederentrein zijn in totaal acht mensen licht gewond geraakt. Ze konden na behandeling naar huis. De oorzaak van de botsing is nog onduidelijk. Het ongeluk gebeurde tegen vijf uur vanmiddag tussen Tilburg en Tilburg Universiteit. Het spoor is nog afgesloten omdat er LPG lekte uit de goederentrein. Het lek is provisorisch gedicht, maar er moet nog een definitieve oplossing komen. De hele nacht is er geen treinverkeer mogelijk. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht wisselend bewolkt en droog met aan de grond mogelijk lichte vorst. Ook morgen en zondag droog en vooral zondag veel zon. Morgen wordt het 11 tot 14 graden. Zondag in het zuiden plaatselijk 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.